favor een grap en een grol. Op mijn feestje is het te dol. Dus zingt hij het bakkerslied. Hm, doet zelfs de kanarie tweet. Maar hij moet vaak op tijd weer. throw